9 uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Griekenland zijn de stembureaus geopend. Voor de tweede keer in nog geen jaar tijd kiezen de Grieken vandaag een nieuwe regering. Tussendoor was er ook nog een referendum over het akkoord met schuldeisers. Voormalig premier Tsipras wilde zelf nieuwe verkiezingen... in de hoop meer steun te krijgen voor het beleid van zijn linkse partij Syriza. Maar het is de vraag of dat gebeurt. Syriza doet het wisselend in de peilingen. Veel kiezers nemen het Tsipras kwalijk dat hij eerst tegen de door Europa opgelegde bezuinigingen was... maar dat hij later toch een akkoord sloot. De grootste concurrent van van het linkse Syriza is de centrumrechtse partij Nieuwe Democratie. Die doet het steeds beter in de peilingen. De Duitse regering trekt 20 miljoen euro uit voor noodhulp aan Syrische vluchtelingen. Volgens de minister van Ontwikkelingshulp kunnen de komende drie maanden met het geld ongeveer een half miljoen vluchtelingen worden geholpen. Eerder deze week deed EU-president Tusk al een oproep aan alle landen om geld te doneren aan het Wereldvoedselprogramma. Amerikaanse minister Kerry van Buitenlandse Zaken is vandaag in Berlijn voor overleg over Syrië en de vluchtelingencrisis. Bij zijn bezoek aan Cuba heeft paus Franciscus de wens uitgesproken dat de kerk op het eiland zich in alle vrijheid kan blijven ontwikkelen. De paus gaat vandaag in Havana voor in een mis in de open lucht. De kerkleider kwam gisteravond aan in Cuba. Op het vliegveld werd hij ontvangen door president Raúl Castro. Paus Franciscus blijft vier dagen op het eiland. Daarna vliegt hij door naar de Verenigde Staten. De paus noemde de toenadering tussen de VS en Cuba een voorbeeld voor de hele wereld.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 be wrong, she thinks it could be right. He likes to drink some beer, she likes a glass of wine. They know they like good music, but in different styles.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 see a storm cloud coming. Whoa, bring on the rain. Feels like it's time, time for a change. I've been walking around the streets of this town. Looking for something I haven't found You gotta look deep down within. It feels like it's time 在。 like it's time, time.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 し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 you know stay here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 around my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 But there's just so much a real good friend can do. Cause it takes a lover's touch to chase the darkest blues away. If you've got love, you've got what it takes. your Enkele weken geleden heb ik je kennis laten maken met Los Tex Maniacs. En vandaag breng ik ze opnieuw onder je aandacht met Jano Te Quiero Ver. Heerlijke MUZIEK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 skin. Someday these may be all that we'll remember of each other. Please don't tell me how the story ends.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 sure about this brand new tattoo. But it's a real beauty. A Mexican till it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 after all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 country.